De koopkracht staat onder druk doordat de zorgverzekering en de kinderopvang duurder worden en de lokale lasten omhoog gaan. Volgens loonstrookjesverwerker ADP stijgen de lagere inkomens met 0,9% en de modale en hogere inkomens met ongeveer 0,5%. Het Nederlands huisartsengenootschap wil binnenkort dat iedereen zijn gezondheid laat testen. Ongeveer een kwart van de huisartsen roept zijn patiënten nu al jaarlijks op voor een gezondheids-APK... waarbij wordt gelet op diabetes, hart- en vaatziekten en nierproblemen. De artsenorganisatie heeft nu een test ontworpen waarmee artsen risicopatiënten en gezondheidsproblemen sneller op het spoor kunnen komen. Volgens het genootschap levert deze methode niet alleen gezondheidswinst op, maar worden ook de zorgkosten er flink mee gedrukt. De beschieting van een Zuid-Koreaans eiland gisteren door Noord-Korea heeft ook aan twee burgers het leven gekost. Zuid-Korea meldt dat op een eilandje vlakbij het beschoten eiland de lijken van twee zestigers zijn gevonden. Bij de beschieting met granaten sneuvelden gisteren al twee militairen. President Obama heeft zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor Zuid-Korea na de beschietingen van gisteren. Hij heeft gezamenlijke legeroefeningen aangekondigd met Zuid-Korea. De KNVB wil Luis Suarez zeven duels schorsen voor het bijten van Otman Bakal. De aanvaller van Ajax beet middenvelder van PSV zaterdag aan het slot van de wedstrijd Ajax-PSV in de schouder. Ajax had zelf Suarez al voor twee duels geschorst. De club moet voor vanmiddag drie uur laten weten of ze met de schorsing van zeven wedstrijden akkoord gaat.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 En in de ether op